Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft drie mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de grote brand in Arnhem van afgelopen donderdag. Het gaat om twee Arnhemmers van 30 en 57 en een man van 41, van wie de woon- of verblijfplaats onbekend is. Het drietal werd opgepakt na onder meer tips en camerabeelden. De burgemeester van Arnhem, Marcouch, noemt het een hartverscheurende gedachte dat de brand vermoedelijk is aangestoken. In de gevangenis op Sint Maarten hebben gevangenen 24 uur zonder eten in hun cel gezeten. Doordat geen van de gevangenisbewaarders op het werk verscheen... konden de gedetineerden de hele dag hun cel niet verlaten en kregen ze geen voedsel. De gevangenis op Sint Maarten zit al langer in de problemen. De faciliteit is sterk verouderd en kampt met een chronisch tekort aan bewakers. In 2028 moet een nieuw cellencomplex af zijn op het eiland. In Londen heeft een pro-Palestijnse betoger meer dan 16 uur op de Big Ben gezeten... De man klom gisterochtend langs de richel omhoog in de toren. Pas rond 1 uur vannacht lukte het hulpverleners om de man met een hoogwerker naar beneden te halen. Hij weigerde lange tijd om van de toren te komen... ondanks onderhandelingen die de politie deed met de betoger. In een video die hij zelf op social media deelde... gaf hij aan dat hij van plan was om 3,5 dag te blijven zitten op de Big Ben... en alleen naar beneden te komen op zijn eigen voorwaarden. Motiek van de Zandschulp heeft voor een stunt gezorgd op het tennistoernooi van Indian Wells. De nummer 2 van de wereld versloeg Novak Djokovic in drie sets. Eigenlijk zou Van de Zandschulp niet eens meedoen aan het toernooi omdat hij zich niet kwalificeerde. Door een afmelding mocht hij toch meedoen. Het was voor Van de Zandschulp de eerste keer dat hij Djokovic versloeg op het prestigieuze toernooi in Californië. En tijdens hun eerste ontmoeting in 2022 won de Servier hun partij. Het weer, het is een graad of 4.